Dit is Rachid Finch met het NOS journaal. In Hilversum is in een appartement brand uitgebroken na een ontploffing. Het getroffen appartement is op de vierde verdieping van een flatgebouw. Het gebouw met ongeveer 25 woningen is ontruimd. 50 bewoners zijn opgevangen in een school. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend. Het is oliemaatschappij BP opnieuw niet gelukt om het olielek in de Golf van Mexico te dichten. Dat heeft de directie bekendgemaakt. Afgelopen week begon BP met het inspuiten van een mengsel van zand, olie en rubber om het gat dicht te krijgen. De zogeheten tap-kill-methode leek in eerste instantie succesvol, maar BP heeft nu laten weten dat er nog steeds olie uit het lek stroomt. De oliemaatschappij gaat nu proberen een kap boven de beschadigde pijp te hangen om zo de lekkende olie op te vangen. In Guatemala is de noodtoestand afgekondigd. Honderden mensen zijn op de vlucht geslagen voor zware regenval en overstromingen... veroorzaakt door de tropische storm Agatha. Volgens de autoriteiten zijn twaalf mensen omgekomen. Tal van woningen, wegen en bruggen zijn verwoest of beschadigd. De overstromingen in Guatemala worden nog verergerd doordat donderdag een vulkaan uitbarstte bij de hoofdstad Guatemala-stad. De as daarvan blokkeert onder meer de riolering in en rond de hoofdstad. President Colom waarschuwt dat het ergste nog moet komen. De tropische storm zal vandaag in kracht toenemen. Agatha is de eerste storm van het orkaanseizoen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Duitsland. Het liedje Satellite van de 19-jarige Lena kreeg de meeste punten. Turkije werd tweede, Roemenië derde. De Nederlandse inzending voor het Songfestival Sineke bleef donderdag steken in de tweede halve finale. Vanavond werd bekendgemaakt dat ze toen 14e van de 17e.